5 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Aan het slot van de G7-top in Japan hebben de zeven rijkste industrielanden gewaarschuwd... dat een brexit een groot gevaar is voor de wereldeconomie. De verklaring geldt als een steun in de rug voor premier Cameron, ook aanwezig in Japan. Ook hij ziet liever dat Groot-Brittannië in de EU blijft. Bondskanselier Merkel zei dat een brexit niet uitgebreid is besproken... maar alle landen waren het er wel over eens dat Groot-Brittannië bij de EU moet blijven. In hun slotverklaring beloven de G7-landen zich gezamenlijk te zullen inspannen tegen extremisme en terreur. Ze wijzen erop dat de vluchtelingenstroom daarvan een van de gevolgen is. Merkel maakte bekend dat Irak van de landen in totaal 3,6 miljard euro hulp krijgt om terreur te bestrijden. Een journalist van The Guardian heeft volgens de Britse krant in tal van artikelen bronnen verzonnen. De krant heeft 13 artikelen van journalist Joseph Meten offline gehaald en een aantal artikelen gewijzigd. De hoofdredactie kreeg argwaan toen bronnen uit een artikel van Meten de krant vertelde dat ze hem nooit hadden gesproken. Ook bleek dat veel bronnen niet bestonden, zegt The Guardian, die lezers excuses heeft aangeboden. Meten spreekt de beschuldigingen tegen. Een aantal bronnen zou spijt hebben van uitspraken en daarom nu ontkennen. In Zuid-Soedan worden tientallen burgers onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in containers. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie staan bij de hoofdstad Juba vier metalen containers... waar tientallen gevangenen zonder proces worden vastgehouden. De containers hebben nauwelijks ventilatie... en de gevangenen krijgen maar één of twee keer per week te eten... en veel te weinig water, zegt Amnesty. De meeste gevangenen zouden burgers zijn die banden hebben met een voormalige rebellenbeweging. Amnesty roept de Zuid-Soedanese president Kier op om het detentiecentrum te sluiten. Het weer in het zuiden en zuidoosten. Vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Lokaal kan in de ochtend mist ontstaan. Later vandaag af en toe zon, maar ook weer buien, mogelijk met onweer.